Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland kan in 2050 volledig klimaatneutraal zijn... maar het wordt lastig als maatregelen worden uitgesloten of uitgesteld. Dat stelt het eh, Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuwe doorrekening. Daaruit blijkt dat mensen hun levensstijl niet drastisch hoeven om te gooien. Ook de kosten vallen mee, maar er kan absoluut niet meer vertraagd worden. Er zal in 2050 vooral meer elektriciteit geproduceerd moeten worden. Vooral uit wind en zon en mogelijk ook kernenergie. Maar dan kan de industrie stoppen met fossiele brandstoffen. Bij de landbouw lukt dat niet. Bij de strijd in het noorden van de Gazastrook wordt het omstreden Israëlische Netza Yehuda bataljon ingezet. Leden daarvan zouden in het verleden Palestijnen hebben mishandeld en gemarteld, soms met dodelijke afloop. Daarom zou Amerika sancties willen opleggen aan het bataljon... waarin extreemrechtse kolonisten en ultra-orthodoxe joden vechten. Ze zijn normaal actief op de westelijke Jordaanover, maar nu dus ook in Gaza. De strijd in het noorden daar is opgeleid naar raketbeschietingen vanuit het gebied op twee Israëlische steden. Cabaretier Joep van het Hek heeft gisteravond zijn voorstelling in Carré in Amsterdam na een uur afgebroken. Volgens bezoekers liet zijn geheugen hem in de steek. Een medewerker vertelde tegen de zaal dat de 70-jarige cabaretier zich al de hele dag niet goed voelde. Joep van het Hek moest al eerder voorstellingen onderbreken vanwege gezondheidsproblemen. Landen mogen voor het EK voetbal deze zomer 26 spelers meenemen in plaats van de gebruikelijke 23. Volgens Britse media is de UEFA akkoord met het voorstel. Volgende maand zou het bekend worden gemaakt. En de 26 selectiespelers is een vurige wens van bondscoach Ronald Koeman. Het weer nog. Vannacht opklaringen, maar ook een bui. Er is een, eh, de temperatuur koelt af naar een graad of 4.